Het ziekenhuis in Den Bosch neemt op die afdelingen voorlopig geen nieuwe patiënten op. In Zweden zijn twee mannen veroordeeld tot levenslang voor terroristische daden in Syrië. Tijdens een huiszoeking werd een USB-stick gevonden met video's van de executies. Daarop zou te zien zijn dat de twee Zweden staan te juichen na de moord op drie Syrische mannen. Beide mannen zijn rond de 30 jaar oud en ontkennen enige betrokkenheid bij de moorden. Na de rechtszaak zeiden ze meteen dat ze in hoog beroep gaan. Tijdschrift Vrij Nederland wordt een maandblad en gaat meer energie steken in zijn website. Door de hoge omloopsnelheid van nieuws en meningen is een abonnement op het weekblad voor veel mensen minder vanzelfsprekend, zegt hoofdredacteur van Exter. De veranderingen bij Vrij Nederland gaan banen kosten, maar hoeveel is nog onbekend. De twee Rembrandt-aanwinsten die Nederland samen met Frankrijk heeft aangekocht... zijn nog niet in de kerstvakantie te bekijken in het Rijksmuseum. Volgens museumdirecteur Wim Pijbers wordt op dit moment de laatste hand aan het koopcontact gelegd zijn ze in het eerste deel van 2016 te zien in de Eregalerij. Waarschijnlijk komt er pas volgend jaar een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Volgens betrokkenen is er geen reden voor haast. Morgen komt het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, bijeen om de procedure te bespreken. Zoals het er nu naar uitziet maken Kamerleden pas een keuze uit de belangstellenden na het kerstreces. Dat duurt tot 11 januari. Philip Cocu blijft langer trainer van PSV. Hij zou eigenlijk blijven tot de zomer van 2017, maar dat wordt 2019. Vanmiddag was ook de loting voor de achtste finales van de Champions League. Daarin speelt PSV in februari en maart tegen Atletico Madrid. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en lokaal wat regen. Morgen veel bewolking, in het noorden af en toe nog wat zon. S'avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een avondspits met weinig bijzonderheden. De meeste files leveren ook niet meer dan vijf minuten vertraging op. Op de A2 staat een file die wel wat meer vertraging oplevert... van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen, vijf kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Haarlem-Zuid, negen. De A15 Rotterdam-Gorkum, daar staat het vast tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht. staat daar vijf kilometer. En een file van zeven kilometer op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen en Terbrechtseplein en Moordrecht. Op de A27 van Utrecht naar Breda rijdt het langzaam tussen Noorderloos en Werkendam. De N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij Rijnsaterwoude, 3 kilometer. 10 minuten oponthoud heeft het verkeer op de N214 van Leerdam naar Papendrecht bij de afrit Gorkum.